Deze vrouw zat ook in de defecte trein en filmde dat. We staan nog steeds stil. Het is nu uh, eh, inmiddels 2,5 uur ongeveer. En eh, er zou een trein komen om ons op te halen of weg te slepen. Maar dat schijnt nu toch niet te lukken. Nou ja, op Twitter deelden veel reizigers hun ervaringen vanuit de gestrande trein. Zo schrijft iemand dat een man de bevalling van zijn vrouw moet missen. En dat iemand anders taart uitdeelt. Uiteindelijk zijn de mensen naar twee andere treinen geëvacueerd. Het duurt wat langer voordat bokser Rico Verhoeven de ring instapt om zijn wereldtitel te verdedigen. De kickbokser is gisteren tijdens een training geblesseerd geraakt aan zijn knie. Hij moet binnenkort onder het mes en denkt pas na de zomer weer klaar te zijn om het op te nemen tegen de Kroaat Antonio Plasibat. En feest in het stadion van FC Groningen. Niet voor de Groningers, maar voor de amateurclub Spakenburg die hebben gewonnen van de profs. Na doelpunt 1 kwam er een strafschop. Was te horen bij de regionale radio van Utrecht. En daar eh, gaat dan het fluitsignaal klinken voor de 2-0 voor Spakenburg. Jawel! Floris van der Linden zet Spakenburg in de Euroborg op 2-0. 2-0 voor Spakenburg tegen FC Groningen. Ja, het werd nog even spannend toen het op een gegeven moment 3-2 stond. En het eindsignaal kon bij deze commentator dan ook niet snel genoeg komen. Het is afgelopen! Het is afgelopen! Spakenburg wint in Groningen in de Euroborg met 3-2 van FC Groningen en gaat naar de derde ronde van de KVB-beker. En in die volgende ronde zijn ook Go Ahead Eagles, Katwijk, FC Utrecht en Feyenoord te vinden. Zij wonnen deze avond van Heracles, Urk, Blauw-Geel en Pek Zwolle en dan nog het weer. De regen trekt weg en vannacht klaart het op. Morgen wolken en zon, ook een paar buien, vooral in het noorden. Langs de kust kans op zware windstoten.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 women, and we all testify. The judge just smiled and ruled it justifiable homicide. She said, under the circumstance, I'm gonna set you free. That no good man broke all your hearts, and he did the same to me. You took the law in your own hands, and I don't call this a sin. I proclaim this payback day, and I hereby sentence him to rest in pieces. Well, Becky Cole en Rest in Pieces. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. En mocht je eh, net pas naar ons luisteren... dan heb je waarschijnlijk niet in het eerste uur gehoord... dat ik je gelukkig nieuwjaar heb gewenst. Dus dat doe ik je bij deze nog een keertje. We gaan verder met onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Australië... voor een mix van country, rock'n'roll en blues. Dit is Jason McDaniel en A Tall Glass of Country... en A Shot of Rock'n'Roll. was even een geweldzig uit Australië. Jason McDaniel was dat. En A Tall Glass of Country en A Shot of Rock and Roll. Vorig jaar kwam het album Be My Guest uit van de Nederlandse band Hilsum South. En van dat album heb ik het volgende nummer voor je uitgekozen. Het is Sleep Little Rose. Beautiful little girl Born in a confused world first two months everything was fine But by March the world had crossed the line The first wave washed over the world Disbelief and fear ruled But you just drank your bottles and smiled Oh sweet little rose baby don't you cry. Don't think about tomorrow. Just let the time pass by. Someday, later, when you're older, we'll tell you the story of the first year of your life. The streets were all try to make it work somehow Summer came and quietly went by No holidays, no tourists Just an endless flow of watching days go by So sleep, little rose, baby, don't you cry Don't think about tomorrow Just let the time pass by the time We gaan naar de Nashville Spiegelplaat van deze week. En aan deze hebben heel wat artiesten zich gewaagd. Zoals een Dean Martin en een Genie Silly. Maar ook onze maandartiesten. Zij nam dit nummer in 1981 op. Maar het origineel kwam in 1962 uit. En werd toen een dikke hit voor Ray Price. We beginnen dus eerst met hem. En daarna dus Jenny Freaky. Twee keer bright. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You know. that ain't right veel spiegelplaat. even you cheat you gain 56 alweer. Wanda Jackson en Silver Threads en Golden, Golden Needles. Nieuwe Amerikanen van Douwe Bob. Dit is Born to Win en Born to Lose. sign Het mooie aan de muziek die in deze show gedraaid wordt, vind ik dat de nummers allemaal een verhaal vertellen. Zo gaat dit nummer over hoe kwetsbaar een relatie kan zijn als de ene het hart van de ander breekt. Waar heb ik het over? Over More Hearts Than Mine. Dit is Ingrid Andress. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my town. Probably feel like you six months now We'll probably have to sleep in separate beds en Greenwood Hill. Lekkere bluegrass hier bij de National Radio Show. We gaan weer verder met muziek van onze maandartiesten. En deze keer is het een duet tussen haar en Johnny Duncan. Hij heeft namelijk aan de, ja, kan bijten zeggen, aan de wieg gestaan van de carrière van haar. En ze heeft heel wat nummers eh, als achtergrondzangeres voor hem gezongen. Maar ze hebben dus ook muziek opgenomen als duo. En dit nummer uit 1980 is wel een hele bijzondere. Want het origineel is een popnummer niemand minder dan Michael Jackson. Een duet dus tussen Johnny Duncan en Jenny Freaky. Dit is He's Out of My Life. foolish pride I kept my love for her locked deep inside And it cuts like a knife She's out of my life onze maandartiesten Jenny Fricky samen met Johnny Duncan en He's Out of My Life. Wat een mooi duet zeg. Nu gaan we verder met wat live muziek, want we hebben zoveel live muziek in onze Nashville platenarchief zitten, dat ik denk van nou, doen er af en toe gewoon eens even een leuk live nummertje tussen. 1973 kwam dit uit, Behind Closed Doors. Dit is dus een live versie van Charlie Rich. makes me proud. Lord, don't she make me proud. She never makes a scene When we get behind closed doors And she lets her head ik Mr. Charlie Rich en Behind Closed Doors. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we ook weer even down under naar Australië. Van het album Wiser dat wij via info.nesforradio.nl binnenkregen... van de Australische zangeres Lynn Botel. Ik heb een nummer voor je uitgekozen van dat album. En dat is deze, Woman to Woman. You might think you know me. I just wanna be free to be who I am. people's feelings I'm just loving, dealing Woman to woman van ons Spotlight album. En dat is deze keer Cash Country uit 2015 van Don Henley. Hij had voor dit album heel wat collega-artiesten gevraagd om samen met hem nummers op te nemen. Je hoort dus eerst Don samen met Trisha Yearwood met Where I Am Now. En daarna Don samen met Merle Haggard en The Cost of Living. Dit is het Nashville Spotlight album. I've done some foolish things and I've been downright stupid. Been a sucker for a pretty face. Lord, I was polluted. When people say, Would you go back? I say, No way, no how. Because I like where I am now. took it hard when I found out life just isn't fair. just don't care. I'm making one last big lap, then I'll take a bow, cause I like where I street dat waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. En volgende week hebben we uiteraard weer een heel ander album voor je klaarstaan. Nu is het weer tijd voor Bluegrass, Ronda Vincent en... Listen to the rhythm of the wheels go round Hypnotic sound of the driver on this old train Cass en Alex en We Bought a House. En er is alweer een eind gekomen aan de show, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je met een hele kerstverse playlist. Ik heb nog voor je klaarstaan CJ Soller en All I Can Think About Lately.